Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Mensen in Albergen willen voorkomen dat een hotel een AZC wordt. Deze week werd duidelijk dat in dat dorp in Overijssel een paar honderd asielzoekers komen wonen. Dat heeft de overheid beslist om de boel bij het aanmeldcentrum in Ter Apel beter te laten doorstromen. Een deel van de inwoners van Albergen ziet het niet zitten en denkt er nu over om het hotel zelf te kopen. Op die manier willen ze de plannen dwarsbomen. Maar niet afwijzen tegenover mensen. En zeker als je uit een, gevaarlijke en zeker uit een oorlogssituatie komt... denk ik ook echt dat we met elkaar een plicht hebben om daar goed voor te zorgen. En daar zit mijn punt dat ik niet denk dat dit een plek is waar we dat goed kunnen doen. En zeker niet in deze mate. En daarom zouden wij graag de kans willen krijgen om toch dit hotel te kopen. Het pand zou al verkocht zijn aan het COA dat over de asielopvang gaat. De hotelburen hopen dat die deal nog niet rond is. Zorgmedewerkers die long-covid hebben moeten snel een schadevergoeding krijgen, vinden twee grote vakbonden. Zij zeggen dat het idioot is dat er nog niets is geregeld voor mensen die in de eerste lockdown zonder beschermende kleding en mondkapjes moesten werken en daardoor ziek zijn geworden. Is er binnen drie weken geen vergoeding, dan stappen ze naar de rechter. De politie in Rotterdam heeft gisteravond als waarschuwing geschoten... bij de arrestatie van twee jongens. Die werden gepakt omdat ze rondliepen met nepwapens. Agenten dachten eerst dat ze echt waren... maar het bleken twee gelblasters te zijn. Speelgoedwapens met een soort balletjes erin. Op TikTok gaan veel video's rond waarmee met dat soort wapens op voorbijgangers wordt geschoten. En Femke Bol heeft EK-goud in de pocket. Ze won gisteravond de 400 meter met een Nederlands record. Ja, wauw. Ik voelde me zo goed vandaag en ik wist... Deze zit zo dicht bij elkaar, ik moet alles geven. En dat ik met zo'n tijd win, nog niet te geloven. Ja, dat het zo goed ging. Later deze week komt ze in actie voor missie nummer 2. Ook goud op de 400 meter horde. En als dat lukt is ze de eerste Nederlandse vrouw ooit die dat voor elkaar krijgt. Het weer nog. Vanochtend best wat zon. Later ontstaan er wel weer stapelwolken. En daar kan ook een buitje uitkomen.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 voor het bouwen van woningen in vergelijking met vorig jaar. Dat terwijl Nederland kampt met woningnood... het kabinet zegt de bouw van nieuwe woningen te willen versnellen. De aarde wordt vandaag mogelijk getroffen door een zogeheten geomagnetische storm. Hierdoor kunnen navigatie- en communicatiemiddelen verstoord raken.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, bailame, esta rumba esta gitana, que siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, esta rumba está gitana. Yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba está gitana, lo que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré.